Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een onweersbuien hebben voor problemen gezorgd in het zuidwesten van het land. De brandweer kreeg tientallen meldingen van wateroverlast en blikseminslagen. Vooral op de Zuid-Hollandse eilanden en in de omgeving van Rotterdam en Den Haag was het raak. Er stonden straten blank en ook snelwegen waren moeilijk begaanbaar. In Moerkapelle brak brand uit in een huis na blikseminslag. De ANWB waarschuwt voor een zware ochtendspits. Ook op het spoor kan veel vertraging ontstaan. Vooral reizigers in het westen van het land moeten rekening houden met zware onweersbuien, met hagel en veel regen. En ook tijdens de avondspits worden weer stevige buien verwacht. Twee zieke wetenschappers zijn gered op de Zuidpool. Een vliegtuig haalde de twee op in onherbergzaam gebied... waar nu eigenlijk niet gevlogen kan worden vanwege de kou... en het feit dat het 24 uur per dag donker is. De National Science Foundation wil niet zeggen wie de twee wetenschappers zijn en wat ze mankeren. Ze zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Chili. Ongeveer 170 democratische leden van het Amerikaanse congres bezetten al meer dan een halve dag de vergaderzaal in Washington. Ze houden een sit-in, ze zitten op de grond en willen net zo lang doorgaan totdat een stemming komt over strengere wapenwetgeving. Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en Republikein, noemt het een publiciteitsstunt. Het Longfonds wil dat speeltuinen rookvrij worden. Volgens de directeur vormt niet alleen meeroken een risico... maar moeten ouders ook het goede voorbeeld geven. Uit onderzoek dat KWF heeft laten doen... blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders voor een verbod is. In landen als Frankrijk en Engeland zijn speeltuinen nu al rookvrij. Het weer. Stevige regen- en onweersbuien trekken dus over het land. Later vanochtend wordt het droog en snel warm. 25 tot 32 graden. In de middag en de avond dan weer nieuwe buien. En weer veel regen, onweer en zware windstoten.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 En daardoor is er ook al een ongeluk gebeurd. Bij Den Haag op de A4 richting Rotterdam. Bij Rijswijk Centrum is de hoofdrijbaan afgesloten. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. En bij Utrecht op de A28 eh, staat er bij Den Dolder in beide richtingen water op de weg.